Mariette Krol met het NOS Journaal. Europarlementariërs krijgen per jaar in totaal 40 miljoen euro aan onkostenvergoeding. Maar het blijft onduidelijk waar ze die vergoedingen aan besteden. Ze zijn onder meer bedoeld voor een kantoor in eigen land. Maar ruim een derde van de Europarlementariërs heeft helemaal geen werkruimte buiten Brussel. Blijkt uit onderzoek van onder meer de NOS. In Landgraaf doet de politie onderzoek in een woning waar vannacht de bewoner om het leven is gekomen bij een overval. De man werd neergestoken toen hij door twee overvallers in zijn huis werd bedreigd en er een worsteling ontstond. Zijn vriendin en drie kinderen die boven lagen te slapen bleven ongedeerd. Door personele problemen kon de politie pas een paar uur later beginnen met het onderzoek in het huis in Landgraaf. De ambassadewijk in de Afghaanse hoofdstad Kabul is getroffen door een grote explosie. Een autobom ging af vlakbij de Duitse ambassade. Verschillende mensen zouden zijn gedood en er zijn tientallen gewonden. Volgens ooggetuigen zijn huizen op honderden meters afstand van de ontploffing beschadigd. De Amerikaanse verfabrikant PPG krijgt geen uitstel om een nieuw overnamebod te doen op AxoNobel. De Amerikanen hadden twee weken extra de tijd gevraagd, maar het bod moet uiterlijk morgen worden uitgebracht, gewoon volgens de regels, zegt de rechter. Gebeurt dat niet, dan mag PPG pas over een half jaar weer een bod uitbrengen op AxoNobel. Het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn dat vorig jaar veel indruk maakte bij Serious Request van 3FM. Gaat geld ophalen voor een nieuw doel. De zesjarige Tijn gaat nagellak verkopen en doneert de opbrengsten aan onderzoek naar hersenstamkanker. De ziekte waar hij zelf aan leidt.